Maar in plaats van een verbod wordt er nu gekozen voor de vermindering van CO2-uitstoot. Nog 10% van de nieuwe auto's mag een diesel- of benzineauto zijn. De rest moet alsnog elektrisch. Ook mogen fabrikanten nog hybride auto's maken en verkopen. Dus met een verbrandingsmotor en een elektrische motor. De grote autolanden Duitsland en Frankrijk waren fel tegen het totale uitstootverbod waar Brussel eerst mee kwam. Het OM gaat niet in hoger beroep tegen de vrijspraak voor Marco Borsato. De zanger werd twee weken geleden vrijgesproken van ontucht met een minderjarig meisje... omdat er niet genoeg bewijs was. Het Openbaar Ministerie denkt niet dat een hoger beroep zin heeft. De advocaat van de vrouw die zei dat ze als meisje misbruikt was... noemt het zeer teleurstellend. En dan wordt nu de handdoek in de ring gegooid. Eh, en dat zal echt voor heel veel mensen eh, de reden zijn om te zeggen... Ja, dus zelfs als je het OM volledig achter je hebt staan... dan loop je toch het risico dat je halverwege in de steek wordt gelaten. En drie weken terug lag het noodboekje bij de eerste Nederlanders in de brievenbus. Het boekje staat vol voorbereidingstips om de eerste drie dagen van een noodsituatie te overleven. Bijvoorbeeld bij een oorlog over overstroming. Onze verslaggever Irma de Vries checkte of er wat van die informatie is blijven hangen. Herken je dit boekje? Ja. Ja. ja. Nee. Oh ja, deze ken ik. Dat noodsituatieboekje. Ik heb hem, eh, ik heb hem even doorgelezen, ja. Nee, ik heb hem niet gelezen. Ik heb er, ja, naar ingelezen, maar verder nog niks. Heb jij dingen in huis gehaald? Nee, nee, echt nog niet. Nee. Ik weet niet wat ik ervan moet geloven. Er zal vast wel een keer van waarheid in zitten. Maar het is niet dat ik me nu eh, ergens heel erg op ga voorbereiden. Water, pleisters, eh, medicijnen, blikjes soep en zo. En wat ga jij nog halen? Toiletpapier? Houdbare melk? Eh, misschien een kaartspelletje of zo eh, erbij. Ja. Bordspelletje of zo, weet ik wel. Eh, gewoon lekkers, snoepjes en zo, dat. Ik denk dat het wel goed komt. geen paniek als je het boekje nog niet binnen hebt. Hij wordt nog tot 10 januari bezorgd. Het weer. Vannacht komt het af naar een graad of 5. En morgen beginnen we met lichte regen. Het blijft ook de rest van de dag grijs. En het wordt niet warmer dan een graad of 10. ZFM Verkeersinformatie. Dit is Erik Evengroen van de AWB. Nog altijd veel dagelijkse files in Noord-Holland... die hooguit zo'n 10 minuten vertraging veroorzaken. Er zijn eigenlijk maar twee uitzonderingen. En dat is beide op de A27 om te beginnen van Utrecht naar Almere. Daar is bij EMS een ongeluk gebeurd. De rechterreis ook is dicht en dat kost je 25 minuten. En de A27 van Almere naar Gorkum. Daar heeft een vrachtwagen tussen Hilversum en de Beeld een lading modder verloren. Er is maar één ook open en de vertraging is inmiddels opgelopen tot bijna 50 minuten.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 Deck the halls with boughs of holly. Rocking around the Christmas tree, have a happy holiday. Everyone dancing merrily in the new old-fashioned way. Rock out, rock Christmas tree, have a happy holiday. Everyone dancing merrily in the old-fashioned way. Christmas. Welkom bij deze editie van Crossroads, waar kerstfeer en Rootsy Country samensmelten in een warm landschap. Van swingende kerstklassiekers tot Nederlandse accenten glijden we door honky-tonk en gevoelige ballads. Met het album van de maand Decades van Jeremy Pinel als rode draad. Rockin' Around the Christmas Tree van Brett Young met Darius Rucker zette de toon met een upbeat country versie van de 1958 klassieker van Brenda Lee. Christmas in Dixie duikt in zuidelijke nostalgie door Chris Jensen en Alabama een countryversie van een feestklassieker vol sneeuwloze warmte en Dixie Pride. California. The sunshine's falling down, and maybe down in Memphis, Graceland's all in lights, and in Atlanta, Georgia. there's peace on earth tonight windy in Chicago. The kids are out of school. There's magic down in Motown. The city's on the move. In Jackson, Mississippi. To Charlotte, County. across the nation It's a peaceful Christmas time Christmas in Dixie It's snowing in the pines Merry Christmas from Dixie to everyone tonight Franklin, Tennessee. Merry Christmas tonight. Over de hele wereld klinkt deze song door Tim McGraw, een heropname die hoop en feestvreugde uitdraagt met zijn positieve boodschap. from a cactus Christmas tree And all the way over the sea In Tokyo The hanging mistletoe And way down south in Mexico They're singing Feliz Navidad And over time het favoriete album van de maand. Too Much Sugar opent met de slepende bluesy baslijn en laat Pinel horen op zijn gruizigst. Op het door Shooter Jennings geproduceerde Decades schuift Jeremy nadrukkelijk op richting blues en 70s rock. Zonder zijn honky-tonk en rootsbasis los te laten. Country Girl zet een zelfbewuste Evie Meek neer die trots is op haar plattelandsachtergrond, met mandoline en fiddle als klankkleur. original van deze week. De outlaw-klassieker Only Daddy That I'll Walk the Line van Waylon Jennings uit 1968, geproduceerd door Chet Atkins, definieert zijn rebelse countrystijl, Onwankelbare loyaliteit in rauwe honky-tonk-vorm. Everybody knows you've been stepping on my toes and I'm getting pretty tired of it. You keep a stepping out of line and a messing with my mind. If you had any sense, you'd quit. Cause ever since you were a little bitty teeny girl, you said I was the only man in this whole world. Now you better do some thinking, then you'll find you got the only daddy that'll walk the line. I keep a working every day, all you wanna do is play. I'm tired of staying out all night. I'm a coming unglued from your funny little moods. Now, honey, baby, that ain't right. ever since you were a little bitty teeny girl, you said I was the only man in this whole world. Now you better do some thinking, then you'll find you got the only daddy that'll walk the line. paper, packing up my clothes. Nearly everybody knows that you're still just a putting me on. When I start a walking, gonna hear you start a squawking, and a begging me to come back home. Cause ever since you were a little bitty teeny girl, you said I was the only man in this whole world. Now you better do some thinking, then you'll find you got the only daddy that'll walk the line. You got the only Daddy, walk the line. Met Back in the Bottle brengt Randy Houser een song die recht uit het hart komt. Housers warme, kenmerkende bariton en zijn overtuigende storytelling maken deze track zowel toegankelijk als diepgelaagd. De productie is modern, maar met respect voor traditionele countryklanken waardoor het nummer zowel nostalgisch als fris klinkt. I got three missed calls from krijgt emotie door Colin Ray op zijn 1996 kerstalbum Christmas the Gift. Met paar rumpumpum harmonieën. De act van de maand in kerstoutfit. Come, they told me, A newborn king to see, bum. I am a poor boy too, Parumpa I have no gift to bring, Parumpa Bluesy rootsrock borrelt op in Shake It Baby van Christina Veen op Hear My Call. Een oproep vol energie en traditioneel Americana. Sterke vocals en gitaarwerk. Een frisse wind uit het folkcircuit. in the shade, through the day that the Show me how you shake it. Show me how you do. Shake it, baby. Shake it, baby. Shake it, baby. Take it for you. Around Je country songs uit eigen land is een vast onderdeel en onlosmakelijk verbonden met dit programma. Eenzaamheid op kerstavond van Christmas 4 AM Alone van Spex Hildebrand en de Living Room Band. Een 1990 rock-folk-country mix vol weemoed. Voor mij is dit een van de mooiste kerstsongs van eigen bodem. My diary is my only friend, the only friend that I have left. Christmas, 4 a.m. long. I sit here lonesome to the bone, staring at the words I wrote. Christmas, 4 a.m. alone. But we'll stay the best of friends Christmas 4 a.m. long Boy, you have a way with words You've no idea how they can hurt prefer nostalgische smeekbeden klinkt in Please Just Come Home van Douwe Bob en Miss Montreal. Een warm duet over thuiskomen onder kerstlichten. Baby, go outside, look at the sky Cause you just won't believe your eyes I'm so glad you called me tonight It's the biggest moment De song is geschreven door Mark Blomstil en Robert Westen en wordt gepresenteerd als een energieke feel-good kerstsong met veel rock'n'roll drive, bedoeld als tegenwicht tegen sombere of weemoedige kerstmuziek. this year. country uit eigen land. Hete Small Town van Ernest laat een intrigerende mix horen van traditionele country met hedendaagse invloeden uit de rock en Americana. De song neemt een zorgvuldig risico door eerlijkheid met een rauwe kant te combineren, terwijl de tekst spreekt over de worsteling met kleine omgevingen en het verlangen naar iets groters. big brush pile Somebody's cutting their grass Somebody's planting them front porch flowers Somebody's digging up the past I mean hearse Somebody's about to get buried Somebody's ringing that old church bell Looks like they just got married I mean, ooh It's hard to hate is het favoriete album van de maand. Bevrijdingsmult in Set Me Free van Jeremy Pinel. Een hartbrekende wals op Decades, geproduceerd door Shooter Jennings met bluesy diepte en gospel sway. Het is een mix van folk, country en rock-invloeden uit Pinel's jeugd. Merle Haggard meets ACDC, zou je kunnen zeggen. so long days they get longer and the years are gone these feelings get stronger they just go zeer in High on a Heartbreak van Haley Withers maakt deel uit van haar album Corn Queen. Haar Iowa roots vloeien samen met moderne country over liedersverdriet. something I regret I know this ain't gonna be If you drink that, then I go home i I'm in a condition My heart is on a mission Honky Tonk explodeert in Honky Tonk Till It Hurts van Zack Top. Iedereen honky tonkt tot het pijn doet. I had one last spat with your lover. Grab your keys, said. trucking. You might have just got a promotion. It just met the love of your life. It don't matter what got you here. All that matters is you're here tonight. So honk and honk till it hurts. Yeah, honk and honk for all your worth. a drink, sing along. Come on and get your redneck on. And honk and tone till it hurts. Oh, you might be shooting shots of bourbon or chug-a-lugging ice cold beer. You might be looking for someone to dance and whisper in your ear. There's a cowgirl hustling night. to tonk till it hurts. Yeah, honk tonk for all you worth. Forget about your phone, grab a drink, sing along, come on and get your redneck on. Yeah, honk tonk till it hurts. Oh, it feestelijke bravoer dankzij de partysong van Luke Bell op het postume album The King is Back.